8 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. In Duisburg zijn voetbalhooligans met elkaar op de vuist gegaan. Volgens Duitse media zaten er ook supporters van Feyenoord bij. De Rotterdamse club doet in Duisburg mee aan een oefentoernooi... waarbij geen publiek welkom is. Zeker 200 hooligans zouden door de stad zijn getrokken op zoek naar confrontaties. Zeker 50 railschoppers zijn opgepakt... Feyenoord speelde vanmiddag in Duisburg een oefenwedstrijd tegen Borussia Dortmund. De Rotterdammers wonnen met 3-1. Op dit moment speelt Feyenoord tegen MSV Duisburg. Een jongen van 17 uit Helmond is aangehouden omdat hij zou hebben opgeroepen tot rellen. Hij werd vanochtend vroeg door agenten van zijn bed gelicht en meegenomen naar het bureau. De jongen zou de oproepen de afgelopen dagen hebben gedaan via Instagram. Verschillende telefoons zijn in beslag genomen. In Helmond was het in juni al enkele keren onrustig na oproepen op sociale media. Daarbij werd met vuurwerk en stenen gegooid. In Eindhoven wist de politie eind juni na een vergelijkbare oproep nog net te voorkomen dat het uit de hand liep. De voltallige selectie van de PSV-vrouwen is in quarantaine geplaatst. Ook de technische staf moet in thuisisolatie. Na een aantal positieve tests staat in een persbericht van de Eindhovense club. De oefenwedstrijd tegen Heerenveen morgen gaat daarom niet door. Bij die wedstrijd mochten maximaal 6.500 fans aanwezig zijn. En wielrenster Anna van der Breggen is voor het eerst in haar carrière Nederlands kampioen op de weg geworden. Ze hield topfavoriete Annemiek van Vleuten in Drenthe ruim een minuut achter zich. Door deze overwinning mag de 30-jarige van der Breggen de rood-wit-blauwe kampioenstrui dragen. Dat doet ze een jaar, dan stopt ze met wielrennen en wordt ze ploegleidster bij haar huidige team. Het weer langs de kusten in het noorden kan nog een bui vallen. De wind neemt in kracht af, minima vannacht rond 16 graden.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 Turn up the speakers until we drop. We rock the dance floor, we get fucked up. And now the people in the club, they do like us. High heels with the gun, dance until we see the dark. Flashing lights, deep down low, we are gonna make it blow.